Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De afspraken over extra geld voor het onderwijs blijven overeind. Dat zegt minister Slop in reactie op de draai van de AOB. Vrijdagavond sprak de grootste onderwijsvakbond met het kabinet af... dat het onderwijs eenmalig 460 miljoen euro extra krijgt. De staking van komende woensdag werd afgeblazen. Maar veel leerkrachten bleken niet tevreden met deze deal. Vanmiddag maakte de AOB een draai en de leden nu toch op om woensdag te gaan staken. AOB-voorzitter Lisbeth Verheggen, die vrijdag de stakingsoproep introk, legt per direct haar functie neer. Minister Grapperhaus wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde chatberichten op diensten als WhatsApp en Telegram als daarin kinderporno wordt gedeeld. Techbedrijven als Facebook maken nu bewust geen ontsleutelsoftware... zodat die ook niet in verkeerde handen kan vallen. Als Grapperhaus zin krijgt, dan loopt de privacy van alle gebruikers gevaar... waarschuwen cybersecurity-deskundigen. De Marokkaanse rapper Mohamed Gnawi is opgepakt... twee dagen nadat een videoclip was verschenen... waarin hij zich kritisch uitlaat over de Marokkaanse regering. In het nummer rept Gnawi onder meer dat de regering mensen volstopt met drugs... zodat ze niet in opstand komen. Ook zegt hij dat Marokko een leeg land wordt omdat iedereen vertrekt. Tennister Ashley Barty heeft in Shenzhen in China de WTA Finals gewonnen. Barty versloeg titelhoudster Jelina Svitolina uit Oekraïne in de finale met 6-4, 6-3. De 23-jarige Australische ontving voor het winnen van het officieuze wereldkampioenschap... een recordbedrag van bijna 4 miljoen euro. Nooit eerder werd in het mondiale tennis zoveel uitgekeerd voor een hoofdprijs. In de eredivisie heeft Vitesse verzuimd om PSV voorbij te gaan op de ranglijst. In Emmen was de thuisploeg te sterk voor de Arnhemmers. Het werd 2-1, de stand was al bij rust bereikt. Het weer, een gebied met bewolking en van tijd tot tijd regen trekt over het land. De temperatuur schommelt rond 12 graden bij een matige zuidelijke wind. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe een bui en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Het is daardoor wat drukker op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp.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 Is anyone gonna go waltzing in the garden? the on da da da do come on, let's party, y'all. party. Come, let's party. Da da da da da da Party. party. Da da da da da. la Come, let's party.